Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de Nederlanders gelooft dat het klimaat aan het veranderen is. En twee derde van de Nederlanders denkt dat dat komt door de mens. Dat blijkt uit een enquête van het ministerie van Economische Zaken. Uit de enquête blijkt ook dat 7% van de Nederlanders klimaatverandering ontkent. 21% weet het niet. De onderzoekers ontdekten ook dat Nederlanders een te positief beeld hebben... van de vorderingen van ons land bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. De Nederlandse trainingsmissie in Irak wordt zo snel mogelijk weer hervat. De missie werd twee weken geleden stilgelegd na het oplopen van de spanningen in de regio... vanwege de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Volgens de ministers Bijleveld van Defensie en Blok van Buitenlandse Zaken... zijn de veiligheidsrisico's zorgvuldig onderzocht. En volgens hen is gebleken dat de bijdrage aan de anti-IS-coalitie... weer kan worden opgepakt. Wanneer de trainingen verder gaan is nog niet bekendgemaakt. Onderwijsvakbond AOB verwacht een grote opkomst... bij de landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari. Met nog twee weken te gaan hebben tot nu toe meer dan 2200 scholen laten weten... dat ze die dagen dicht blijven. De bonden vinden dat er structureel meer geld voor het onderwijs moet worden vrijgemaakt. Begin november bleven bij een vergelijkbare staking 4500 scholen dicht. En de Franse modegrootheid Jean-Paul Cotier stopt met ontwerpen. Dat heeft hij laten weten op Twitter modeshow komende woensdag in Parijs wordt zijn laatste. Hij blijft wel leiding geven aan zijn bedrijf dat doorgaat met een nieuw concept. Gaultier kwam in 1976 met zijn eerste collectie... en begon zes jaar later zijn eigen modelabel. Zijn stijl was vaak excentriek, provocatief en taboe doorbrekend. Zo liet hij de grenzen vervagen tussen typische mannen- en vrouwenkleding.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 Welkom bij het tweede uur, zie het op jouw radio, zie het sessions. DJ Dion Sydney live in de mix. Vanuit de studio aan de Tolweg. En mocht je niet geloven, www.cfmzandvoort.nl. Daar staat ook de link naar de livestream. Als je een beetje naar links draait of naar rechts voor de kijkers aan de andere kant, dan is hij gewoon vol in beeld. En hij opent deze avond met een hele mooie nieuwe release. De nieuwe van Bolier de komende 60 minuten. He's all yours. DJ Dion Sydney. See it sessions live. Si c'est comme de fait worship. unique form of music that gives complete freedom of expression. It's not with a continual form of just something that you do continually. But it's just something that it's real simple and it just deals with anybody can understand it. limitations. Don't care about no formal. I've been riding solo. So congratulations. So congratulations. and I'm feeling good. with the top off, plug man, drop off. In a cool whip with the top off, plug man, drop off. In a cool whip with the top off, plug man, drop off. In a cool whip with the top off, plug man, drop off. In a cool whip with the top off, plug man, drop off. In a cool whip with the top off, plug man, drop off. In a cool whip with the top off, plug man, drop off. Fuel cool bitch, take a top off. Cool bitch, take a top off. I will tell. op in de Dit was alweer weer uur lang zie Bedankt voor het luisteren. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Mijn naam was DJ JK. En samen met DJ Dion Sydney was het zie het. Blijf gewoon lekker luisteren. Hou je radio lekker op CFM Zandvoort. Want wij gaan gewoon met de programmering door. Ik zie je volgende week vrijdag weer, 9 uur sharp. Je vrienden van de radio.